Clemens Peters met het NOS Journaal. Twee oud-kabinetten bij de bestorming van de gekaapte trein in De Punt in 1977 rekening mee hield dat er daar doden zouden vallen. Van geweldsbesparende instructies aan de mariniers in de trein geloven de twee oud-mariniers niets. Nabestaanden van de omgekomen Molukse kapers voeren een proces tegen de staat... omdat ze denken dat hun familieleden bij de bevrijdingsactie zijn geliquideerd. In Houderwijk in Friesland zijn een aantal woningen ontruimd na een mislukte prolofkraak. De politie vermoedt dat er nog explosieven zijn achtergebleven in de pinautomaat. Een gebied van 100 meter rond de geldautomaat is afgezet. Bewoners zijn opgevangen in een brandweerkazerne in de buurt. De partij van president Maduro is verrassend winnaar geworden bij de regionale verkiezingen in Venezuela. De partij won in 17 van de 23 districten. De oppositie heeft sterke twijfels bij de uitslag, want in peilingen stond Maduro's partij juist op flink verlies. Ierland zet zich schrap voor orkaan Ophelia, die in de loop van de ochtend aan land zal gaan. De scholen blijven dicht en weggebruikers wordt aangeraden om thuis te blijven. De overlast kan lang aanhouden, want Ophelia zal pas in de loop van morgen nacht voorbijgetrokken zijn. Ook in Schotland wordt zwaar weer verwacht. Het dodental van de aanslag van zaterdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu blijft nog steeds oplopen. Het aantal staat nu op 276, met ook nog honderden gewonden. Zaterdag ontplofte in het centrum van Mogadishu een vrachtwagen vol explosieven vlakbij een hotel. Iraakse troepen zijn op weg naar de stad Kirkuk in het noorden. Ze willen de controle over de stad overnemen van de Koerden... maar die zijn niet van plan om dat zonder slag of stoot te doen. De spanning tussen de Koerden en het Iraakse bewind is flink toegenomen. En dat kwam vooral door het referendum over een onafhankelijk Koerdistan. Het weer volop zon en nog iets warmer dan gisteren.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 5 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Een kwartiertje vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand en Nijkerk. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat een uitgebrande bus bij Kaagdorp.